bevoegdheden die premier Berlusconi gemeente heeft gegeven om asociaal gedrag te bestrijden. Vrouwen met een tekort rokje aan kunnen een boet krijgen van 25 tot 500 euro. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een bui vallen.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 Daarna volgt een debat met de Kamer. Tijdens het debat zal PVV-leider Wilders CDA-staatssecretaris Veldhuizen van Zanten vragen haar Zweedse paspoort in te leveren. De PVV vindt dat dubbele nationaliteiten kunnen leiden tot loyaliteitsproblemen. De verwachting is dat de Kamer hem hier niet in steunt. De oppositie in de Tweede Kamer heeft wel moeite met de draai die Rutte heeft gemaakt. In 2007 zei hij als VVD-fractieleider nog dat het hebben van een dubbele nationaliteit moet worden tegengegaan. Maar nu vindt hij de twee paspoorten van Veldhuizen van Zanten geen probleem. Het is nog altijd onduidelijk wie de Nederlander is die gisteren in Afghanistan is ontvoerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken weet wie het is, maar houdt zijn identiteit geheim om de man niet in gevaar te brengen. Hij zou werken voor een organisatie die gehandicapte kinderen helpt, maar ook dat is niet bevestigd. De man werd gisteren samen met zijn Afghaanse chauffeur ontvoerd in het noorden van Afghanistan door vier gewapende mannen. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken zei gisteravond tegen RTL Nieuws dat Nederland geen losgeld zal betalen. Een project van de Haagse politie tegen criminaliteit is onderscheiden met de Hein Roethofprijs. Het project loopt in het stadsdeel Eskamp. Uit allerlei groepen worden mensen uitgekozen die als rolmodel samen met de politie toezicht houden in de wijk en zorgen voor veiligheid. De rolmodellen zijn